4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Kamervoorzitter Ariep heeft Edith Schippers van de VVD aangesteld als verkenner. Zij gaat de mogelijkheid voor een nieuw kabinet onderzoeken. Verschillende partijen hadden al gezegd dat de VVD als grootste partij... als eerste aan zet is bij de vorming van een nieuwe regering. Schippers gaat de komende dagen met alle fractievoorzitters praten... en zal daarna verslag uitbrengen. Na Hawaii heeft nu ook de staat Maryland in Amerika het nieuwe inreisverbod van president Trump afgewezen. De federale rechter van Maryland oordeelde dat ook de aangepaste versie van het decreet in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Gisteren zette een rechter in Hawaii het nieuwe inreisverbod al stop, enkele uren voordat het in zou gaan. Bart van U, de man die zowel zijn zus als Els Borst vermoordde, moet acht jaar de cel in. daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging. De rechtbank had hem alleen tbs opgelegd omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn. Maar volgens het gerechtshof wist Van U wel voor een deel wat hij deed. Op Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Er stroomt lava uit een van de kraters en daarbij zijn tien mensen gewond geraakt. Het zijn toeristen, wetenschappers en een team van de BBC. De Etna is de afgelopen weken weer actiever geworden. Begin deze maand begon de vulkaan lava uit te spuwen. De twee Haagse rappers van Strictly Family Business... die in Suriname vastzaten voor seks met een minderjarige... zijn schuldig bevonden, maar hun straffen zijn zo laag... dat ze per direct vrijkomen. Een derde verdachte rapper was al eerder vrijgelaten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie had 18 maanden cel geëist tegen de rappers... waarvan 12 voorwaardelijk. De rechter gaf ze maar een straf van 2 en 2,5 maand. De mannen werden in december in Suriname opgepakt. Het weer. Zon en sluierbewolking. Het is 14 graden in het noordwesten tot 17 in het zuidoosten van het land. Morgen bewolkt en in de ochtend wat motregen. S'avonds meer regen en het wordt morgen 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De spits is begonnen. Vooral in de Randstad staan de eerste files op de A4... Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Ipenburg. Twee kilometer door een ongeluk op de andere rijbaan. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoude en Rijswijk staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat een vrachtwagen met pech bij Spijkenisse. Eén rijstrook is dicht.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 Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. Alleen mijn vriendin Imka, is eerste niet. Die komt ietsje later. Maar dat mag, dat is niet zo'n probleem. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten in de komende twee uur? De column van Mandy Schorrel om half vijf... en natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En vandaag in de tweede uur is de gast Dominee van der Linden... die bij ons in de studio komt om te vertellen over de feestavond 500 jaar reformatie. spreuk van vandaag is... In het voorjaar richt de economie zich naar de natuur. Alles gaat naar de knoppen. En ik start vandaag met Matchbox. Nee, niet van Bart van der Meer, maar van Carl Perkins. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. box, hold my clothes. I ain't got no matches, but I got a long way to go. I'm an old poor boy, long way from home. I'm an old poor boy, long way from home. Guess I'll never be happy. Everything I do is wrong. come. Let me be your little dog, just tell your big dog come. When the big dog gets here, show him what this little puppy dog. Well, I say, hey, man, hold my clothes. Yeah, little woman with a matchbox, hold my clothes. I ain't got no matches, got a long way to go. suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang. evenementenagenda van maart. De 18e, de Babbelwagen Zandvoort. Quiz en Rondje Dorp. Hotel Faber, aanvang om 8 uur s avonds. De 18e, toneeluitvoering De Wurf. Theater De Krocht, aanvang ook om 8 uur s avonds. En de 19e, Automax Street Power. Circuitpark Zandvoort. En de 19e, Classic Concert. Lipstick Percussion Duo. Protestantse Kerk, aanvang om 3 uur s middags. De 22e, Luther aan Zee. 500, gram, 5, sorry, 500 jaar reformatie, protestantse kerk aanvang om half acht. De 25e, de 30 van Zandvoort, wandelevenement. De 26e, de omloop van Zandvoort, dat is een fietselement. E, evenement. En de 26e Zandvoort circuitrun, een hardloopevenement. En tot en met 19 maart, van Mondriaan tot Dutch Design. Tentoonstelling in het Zandvoorts Museum. And some of us soar to the stars And some of us sail through our Some have to live with the scars There's far too much to take if found. de Elton John met The Circle of Life. Uit de bekende film, hè? Ja, van, dat, van, het, van, het kleine, van het kleine beestje. Ja, inderdaad. We gaan door met de inzending van ons Songfestival. Lights and Shadow. Oh Cry no more, cry no more.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 Maar hoe meer ik hem hoor, hoe beter die eigenlijk wordt. Het is een fantastisch liedje. En ik hoop dat ze na afloop van het Songfestival dit kunnen zeggen. Dat was niet helemaal de bedoeling dat die er zou komen. Dat was de bedoeling dat die zou komen. I bowed and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. in een live-uitzending kan het wel eens verkeerd gaan... dat je het verkeerde liedje opstart. Maar dit was de bedoeling. We are the champion. Ik hoop inderdaad dat ze nummer eentje wordt. En dan hebben we nog één dag te gaan. Tot 17 maart. Dus als u er echt heen wil, dan moet u nu opschieten. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar... richt het Zandvoort Museum een tentoonstelling van Mondriaan tot de design in. In 2017 is het precies 100 jaar geleden... dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht... De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte begin 20e eeuw veel commotie... met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen... gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg... Wilmos Huzaar en Bart van der Lek... de voorkeur aan geometrische vormen en primaire kleurgebruik. Wij teunen u voor gebruiksvoorwerpen van Nederlandse ontwerpers... Deze zijn afkomstig uit de Vintage Design Collection van Art Deco Koymans. Daarnaast tonen Nederlandse fotografen een interpretatie op de stijl. De kosten zijn 3 euro en de locatie is het Zandvoorts Museum, Weestraat nummer 1. Telefoonnummer 023 5740280. En de website www.zandvoortsmuseum.nl. dit jaar, wil ik, of dit, dit jaar, dit uur... wil ik eigenlijk het Nederlandse lied niet eh, overslaan. En daarom wil ik Marco Borsato van u laten horen. Breng me naar het water. In de vroegte van de morgen sprak je zachtjes mijn naam en ik wist dat je me zeggen zou Dat het tijd was om te gaan Je zei schat maak je geen zorgen Ik zal altijd bij je zijn En ik wist dat je de waarheid sprak Door hoe je keek naar mij toen je zei, toen je zei. Ik ben klaar om op reis te gaan, aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. Ik ben klaar om op reis te gaan. Ik heb alles wel gedaan. Pak mijn hand en voel het stromen de liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het water, breng me naar het meer en leg me neer. It was early in the evening. She gave all that she could give. felt her leaving me But I learned how to live when she said When she said I'm ready to close my eyes Steady and hold tight I'm gonna be crossing over To heaven in the great divide And I ben klaar om op reis te gaan Ik heb alles wel mijn hand en voel het stromen. De liefde die ik bij me draag, ik vraag je, breng me naar het water. Breng me naar het meer. En leg me neer. Lay me down. Ik ben klaar om op reis te gaan aan de andere kant te staan. Voorbij de grens, ik sluit mijn ogen. Voor alles wat er komen gaat, is laat. I'm ready to close my eyes. down en leg me neer. De, de column, van de week, van... Chateau, nee, Chapeau Chateau. Politiek, politieke soaps, ik heb ze niet gemist in de haar, maar omdat ze weg zijn geweest nooit gedacht dat wij ooit nog wel eens een reality tv zouden volgen. Maar het is gebeurd. Misschien is het de humor. Misschien is het de plek. Want hoe je geweldig het ook is om in ons dorp te wonen... het neemt niet weg dat er nog meer mooie plekken om de wereld te bewonen zijn. Inclusief het ongekende engelengeduld dat je zult moeten hebben. De tot vervelens toe zijnde bureaucratie die je zult moeten tolereren. En de extreme flexibiliteit die je zult moeten bezitten om zowel financieel als organisatorisch gebied. Want niets, maar dan ook niets, loopt ooit zoals je hebt gepland. Maar het is zo heerlijk om te zien hoe het zou kunnen. Het Britse koppel, Dick en Angel, hebben voor een schijntje een heuse werkelijk kasteel in Frankrijk gekocht. Omringd met een slotgracht. De zeer handige, ogende teddybeer en vintage koningin, ze zijn zo grappig samen. Bevruchtend, kundig in hun doen en laten jaloersmakende eigenheid. Vertederend. Maar het is zo natuurlijk ook gewoon ordinair slimme marketingstrategen... die een imponerend imperium hebben opgezet. En het voor een cent te doen. Maar op een amabele manier. Voor echte liefde, passie en trots. Die niet alleen genieten van het einddoel, maar ook van de weg en ertoe. Zoals het zou moeten zijn. Alle momenten, zowel als uitdagend als genoeglijk zien. Ik word er blij van. Of het nu gaat om steeksleutels, die hij subliem als steukelementen gebruikt voor het balustrade, of de authentieke behangrollen of, of rollen op zolder van het kasteel... waarmee zij een prachtige muurpatroon creëren. Het oogt onmogelijk, maar ontstaat gaandeweg. Ongebruikelijke acties op gewone dagen, waarop iets leuks of mislukt. En als er iets niet lukt, rustig op zoek wordt gegaan naar château, passende oplossingen. Het is proberen. Kijken of het lukt. En daar verder mee gaan. Een beetje zoals het normale leven dus. Maar dan met een extra uitduigend karakter. Een paar kilometer grond eromheen en zo'n veertig kamers meer in huis. Dat is alles. Een turbulent warm nestje.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 yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by and the good times that I had makes today seem rather sad. So much has Sound. song yesterday once time is standing still. Where I'm from, there's barely space left. Still, they're running up a hill. Where I'm from, they don't like changes, even if alarm bells ring. Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. Singing faster everything goes wrong. Where I'm from, I still remember. So I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom. It's encoded in my DNA. Ja, onze eigen Imka er weer. Goedemiddag. Hartstikke goed dat je toch nog gekomen bent. Ja, mooi hè. Ja, en je hebt ook wat voor ons. Ja, ik zal vertel het even voorlezen. Ja, vertel het eens. Zaterdag 18 maart aanstaande, aanstaande om 8 uur s avonds is de babbelwagen er weer. In Hotel Faber, Kostverlorenstraat 15. Een historische digitale fototentoonstelling van Zandvoort aan Zee op een groot scherm. Met dit keer Zandvoort Quiz en Rondje Dorp. Het commentaar van Ton Drommel. De techniek en bewerking is in handen van Bert van Beek. De fotovoorstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs van 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Marcel Meijer via 06 1383 7000. Nogmaals, 06 1383 7000 of via info apenstaartje info de zaal is vanaf 7 uur s avonds geopend. En de entree is 5 euro. could find words to tell you I'm sorry, make you understand. I mean just what I say. After all that I've heard. dit liedje duurt 7 minuten. Dat vond ik wel een beetje lang eigenlijk. Vandaar dat ik hem maar ietsje minder maak. Woensdag 22 maart geeft Koninklijke Visio in Bibliotheek Zandvoort van 11 tot 1 gratis informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting, bij het lezen erg belangrijk, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer info www.visio.nl org. Kijk, mijn vriend is ook binnen. Hallo! Oh, sorry. Je moet wel openzetten. Nu, <laughs> Je, je, vriend. Ja, nou, ik ga eigenlijk iedereen mijn vriend noemen. Ja? Ja. Ja. Ik, ik had vroeger ook een denkbeeldig vriendje. <laughs> oh ja? Ja. En wie was dat? Geen idee, maar ik ben eroverheen gegaan. Oh, daarom is ja. hij denkbeeldig. Ja. <laughs> ja, ik snap het. We zijn weer compleet. Ja, Wat leuk. Ik heb een ruimpje op, maar dan mag ik niet vertellen van mijn moeder. Nee, wat zeg je? Ik zeg, dan kan ik een rijmpje op, maar dan mag ik niet Nee, doe, doe ook maar niet vandaag. Nee. <laughs> nee, hartstikke nou. eh, welkom. Dank je. Ja, jij gaat straks de, de, techniek doen als we een klantje hebben hier. Een klantje? Nou ja, een klantje. klantje. Zo, nou mag ik, dat, zo mag ik dat niet noemen eigenlijk. Een gast heet dat. Een gast. Een gast hebben we. Je wil niet weten wat mensen nu denken dat je doet, hè? Van, nee. Eh. <laughs> nou, dat zou ik maar niet zeggen ook. Oh. <laughs> nee, welkom in ieder geval.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 Nee, hij is niet klaar. Ik, eh, ik ga het vast een beetje voorbereiden, onze luisteraars. We hebben straks in de tweede uur, als het goed is... komt dominee van de Linden. En die komt iets vertellen over het Lutherjaar. En dat is van 1517 tot 2017. Dat is 500 jaar reformatie. En eh, in dit geval wordt het eh, Luther aan zee. Want het gaat over 500 jaar. En dat is in de Dorpkerk in woord en beeld. Het betreft geen kerkdienst, maar een openbare feestavond voor het hele dorp. Medewerking verleent het grootkoor Trumpets of the Lord onder leiding van Rob van Dijk. En het is gratis intree. Protestantse kerk, poststraat nummer 1. En de kerk is om half acht geopend en het is 22 maart. En de feestavond begint om 8 uur. Als je wil starten. follow me. It's a beautiful day. Sing for children. Trust in me, Life is true, bright. Nee. <laughs> nee. Ja, het eerste uur zit er al een beetje op. Hè. Dit is het laatste, laatste instrumentaaltje die we er even doorheen draaien. Ja, we hopen dat onze gast nog komt. Hij is er nog niet, maar we hopen dat hij komt. En uh, ja, dan gaat Imka gaat hem, eh, gaat hem helemaal alles vragen, hè. Ja. Jij hebt het goed voorbereid, hè?